In het midden van Nederland begon de avondspits al vroeg, doordat sneeuw het verkeer hinderde. Het verkeer kwam in de driehoek Amersfoort, Utrecht en Hilversum helemaal vast te staan. Hier en daar zijn ook ongelukken door gladheid gebeurd, met alleen blikschade. Het treinverkeer ondervindt weinig hinder van het winterweer. De Nederlandse bank blijft erbij dat ze door de IJslandse toezichthouder verkeerd is geïnformeerd over landsbankie. DNB-president Welling zei dat eerder ook al tegen de commissie De Wit. Iets wat de IJslandse oud-minister van Bankzaken verbijsterend en onbeschoft misleidend noemt. Maar volgens de DNB wordt Wellings bewering ondersteund door een onafhankelijk rapport. Een kaashandelaar uit Wijk en Aalburg in Noord-Brabant moet zes maanden de cel in, omdat hij op grote schaal sjoemelde met de houdbaarheidsdatum. Hij liet 340.000 valse etiketten drukken en plakte die op producten die over de datum waren. De kaashandelaar is een bekende van de Voedsel- en Warenautoriteit, die al vaker bedorven kazen bij de man vond. Twee zoons van de kaashandelaar kregen werkstraffen. De vissen die zondag aanspoelden op Schouwen-Duiveland blijken geen zandhaaien, maar visafval te zijn. Deskundigen zeiden in het weekend dat het uitzonderlijk is dat zandhaaien met zoveel tegelijk aanspoelen. De vissen waren al dagen dood. Na bestudering van de foto's zegt het Natuurhistorisch Museum Rotterdam dat het schedelfragmenten, onderkaken en wervels van kabeljauwen zijn.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 Dit is George Strait. If you can do anything else. Would you like to live in Houston? Where the cowboys come to town? Or maybe Pensacola? Where the sun shines all year round? than New York City, where the city never sleeps. I'm offering you the option before you get in too deep. If you can do anything else, baby, be good to yourself. You can find a nice place, have a good life, don't worry yourself clear. If you can do anything else, do it. But if you can't, baby, you can stay right. about me, I'm gonna be alright. You can make a new start. You can see yourself clear. If you can do anything else, do it. But if you can't, baby, you can stay right here. This place might look real good right now, but looking good don't last. But if you choose it anyhow, I'll give you all I have. You can do anything else. Baby, be good to yourself. You can find a nice place, have a good life. Don't worry about me, I'm gonna be alright. You can make see yourself clear. If you can do anything else, do it. But if you can't, maybe you can stay right here. Billy Lively. Hij schreef het samen met eh, Don Schlitch en George Strait. Plaatsen het op een cd die hij gewoon naar zichzelf noemde. George Strait dus. If you can do anything else. En dit stamt ook uit datzelfde jaar. She likes to go hunting with her buddies. She to kill a deer with just a stick. She likes old smoky bars and rot gut whiskey. I'd pull my fingers still her favorite trick. She likes caramel chili on her ice cream, yeah, with a jalapeno pepper on the side. She wants fried bacon with her shirt off, chopped up an onion and didn't eat even cry. Hey, she's more of a man than I'll ever be. She's done things that most men can't believe. She chews tobacco, swallows the juice. Her real name Sheila, but they call her Moose. She's more of a man than I'll ever be. It's plain to see she put the he in she. She's more of a man than I'll ever be. She likes her old job down at the factory. Even though she lost an arm in 83, she spent a little time in Folsom Prison. And Johnny Cash is tattooed on her knee. She's never rode a bull that's ever thrown she rode one all the way through Tennessee. She's never met a man who's ever owned her. Although I think she's got the hots for me. Hey, she's more of a man than I'll ever be. She's done things that most men can't believe. She ton and stares directly at the sun. She's more of a man than I'll ever be. It's plain to see she put the he in she. She's more of a man than I'll ever be. Zo'n bekende melodie, hè? More of a Man, Rodney Carrington. Hij schreef het zelf samen met uh, Tim Norton. Maar het komt me zo bekend voor. Morning Wood, zo heet de cd uit 2000. Eh, en dit is dan Tammy Cochran. Ook zij bracht een cd uit onder haar eigen naam. Roxy Dean schreef voor haar. So what? should be painless, but it's not. I should have seen the truth in you, but I didn't. Should have done. So what? So Jamie O'Neill, zij schreef ook mee aan dit nummer, net als Roxy Dean. En dat zijn twee dames die zelf ook nog eens een keer wat nummers hebben uitgebracht op cd. Highway and Heartaches, zo heet de cd van Wade Hayes. What It's Gonna Take is een nummer wat geschreven is door John Jarvis en John Rich. Will you give me kitchen wall. And out and getting me signals every time I call. See what's this game you play? baby, when we're out. sommige nummers dan eh, kom je namen tegen van eh, artiesten die zelf ook prachtige cd's hebben gemaakt. Zo onder andere Beth Nielsen Chapman. Zij schrijft voor anderen, maar regelmatig dan komt er ook een prachtige cd uit van deze dame hoor. Die schrijft ze dan natuurlijk ook helemaal zelf vol hè. Wasn't that a mighty storm in the morning? Wasn't that a mighty storm that blew all the people away? oude de nummers opnieuw op eh, cd gezet door eh, James Taylor. Eh, vorig jaar verraste hij vriend <laughs> en vijand met deze cd. Cd's, of nummers allemaal gecoverd door deze James Taylor. En de cd heet gewoon Sings Covers. En niemand is dat eigenlijk gewend van James Taylor. Want als hij een cd uitbrengt zijn het meestal nummers die hij zelf geschreven heeft. Ik wil u even, hou even de sfeer vast van, van deze liedjes die James Taylor heeft gebracht. Dit is dus wel door hem zelf geschreven. Fire and Rain. Just yesterday morning They let me know you were gone Suzanne, the plans we made Put an end to you I walked out this morning And I wrote down a song Just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days and I thought they never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. but I always thought I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me to make a stand. You just gotta see me through another day. My body's aching my time is at hand. And I won't make it any other way. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times times when I could not find a friend. But I always thought I'd see you again. So I'm walking my mind to an easy time, back turned towards the sun. Lord knows the cold gathers hours of time on the telephone line, talking about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days, man, I thought they would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought I'd see you somehow one more time again. Thought I'd see James Taylor, hebben erbij gestaan door Clifford Carter, Valerie Carter, Don Galnick, Jimmy Johnson, Michael Landau, David Leslie... en die doen de backing vocals samen met Kate Markowitz en Arnold Keller. Hier in Nederland loopt een jonge man rond. Die is helemaal idolaat, zegt hij zelf, van die James Taylor. Hij luistert naar de naam Robin. En hij, daar, hij zei op een gegeven moment tegen een aantal vrienden van... wij gaan een cd maken met alleen maar James Taylor muziek. En toen stonden ze een beetje versteld zo van ja, wat ga je nou maken? Ik heb een interview opgenomen met deze jongeman, zal ik volgende week wel eens laten horen. Maar ik wil u toch alvast een beetje in de stemming laten komen. Heeft u eh, de sfeer nog vast van die James Taylor? Dan moet u dit eens horen. Robin van Beek. en voel alleen de vrijheid, de liefde en een zonnestraal omarmen al het leed op de reizen waar de kilte me vergeet. Ze was zo'n lieve schat, zij mocht niet van wie dan ook bij ons blijven voor altijd. Ik huil mijn tranen weg, ik huil en weet dat. Reizen, ik doe reizen in mijn hoofd. Er is geen ziel die twijfelt aan de liefde die je kijken naar de zon. Lieve schat, ga mee met mij, de kans ligt voor je. Reis met me samen door de hoofd. Zo laat, ik schrok van nacht. Midden in een droom kwam het besef. Met de passie sterven toe. Ik wil anders sterven, dus ik schreeuw de reizen waar de kilte me vergeet. dat is dan nog eens een keertje live ook. Hè? Deze Robin van Beek, hij heeft eh, nummers opgenomen van eh, James Taylor. En wat dacht u van eh, de backing vocalisten op deze cd? Jeroen Manohutu, Linda Smeets en Danielle Staps. Ik zei al, ik heb een interview opgenomen met deze jongeman. Laat ik u volgende week horen, maar ik wil nog één track laten horen van dezezelfde cd. Is ook weer live, hè? Hij voelde zich niemand jongen alleen. Zijn werk en zijn auto, dat was waar hij voor leefde. De weg naar zijn werk, dat was wat hij beleefde. Wist niets van vrouwen, ging nooit eens ergens heen. Toen op een morgen vijf over zeven zag hij onderweg wat hij nooit dacht te zien. Ze stond bij het stoplicht, keek maar heel even. Hij kon niets meer doen, een seconde of tien. Had hij dat nou goed gezien? zou mij dat nu overkomen? Een meisje dat zo naar me lacht. Ze keek naar mij en maakte iets vrij. Dat had hij echt nooit gedacht. Van het meisje dat bij het stoplicht was de volgende morgen, zelfde tijd. Haar lach was nog mooier dan die hij had onthouden. Ze opent haar raampje, een briefje ontvouwde. Mijn mobiele nummer, morgen heb ik tijd. rest van de dag ging te langzaam voor woorden. Haar lach en haar nummer hielden hem in zijn macht. Hij kon niet meer wachten, moest haar nu bellen. Haar stem klonk al snel, zwoel en zacht. Ik heb op je oproep gewacht. zal mij dat nu overkomen? Een meisje dat zo you have broke. told me Zes heren kwamen bij elkaar. J. G. Day Crow, Tony Rice, Doyle Larson, Jerry Douglas, Bobby Hicks en Todd Phillips. En zij hebben even een gelegenheidsformatie gevormd. Ze hebben een cd opgenomen en ze noemden het gewoon de Bluegrass Album Volume 4. Ik ben benieuwd naar die andere drie. Die heb ik niet in mijn bezit, maar ik kan deze cd iedere keer weer in één adem uit luisteren. When You Are Lonely was het nummer wat u daarnet hoorde. geschreven door Chip Taylor en uitgevoerd door hemzelf samen met eh, Ruud Hermans. En op de achtergrond hoort u ook nog Carl Mutsers, Erik Koenen en Joost van Es. En dat allemaal in het liedje The Farmer's Song. The farmer sows, the farmer reaps. Praise to God while the children sleep. Where do we go from here? Like my daddy before me cried, the tractor dust in the northern sky. Don't let that disappear. The government's put me on a program. I must learn to live within my means. You ask me if I'm happy, I said no, man. Grandpa'd rather die than grow these beans. Mama, put your red dress on. We'll go to town, we'll sing a song. Where do we We sing about the days gone by, the times were good and a coin was high. Why did they disappear? The government has put me on a program. I must learn to live within my means. Ask me if I'm happy, I say no, man. farmer sows, the farmer reaps. Praise to God while the children sleep. Where do we go from here? Like my daddy before me crying, the tractor dust in the northern sky. Don't let that Confessing My Love werd al in 1993 geschreven, maar het zou toch nog een aantal jaren op de plank blijven liggen, totdat een zekere Mark Chestnut op zijn cd zou zetten. En die cd noemt hij dan Lost in a Feeling. I tossed and turned and tried counting sheep. When will I my side is just a waste of time. Ain't no use trying to get you off my mind. So I guess I'll be confessing my love, confessing my love. get all embarrassed and a little tongue tied. Cause I ain't had no lessons in expressing it right. Yes, I guess I'll be confessing my love to you tonight. Toughest thing to do is up and speak my confessing my love to you tonight. Yes, I guess I'll be confessing my love to you tonight. Yes, I'll be confessing. Yes, I'll be confessing my love. Yes, I'll be confessing my love. Soms als je blind cd's hoort, dan eh, kun je af en toe wel eens op het verkeerde been gezet worden. Want als je de eerste tonen van dit nummer hoort, dan denk je dat het eh, Chet Atkins is. Nee hoor, het is Hank Thompson. I might wear horn-rimmed glasses and my hair has a tinge of gray. But don't judge a book by its cover, I've heard some folks say. I may be in retirement on Social Security. But if there's honey in that hive, there's a sting in this old bee. I may not buzz as often or as loud as I used to do, but I'd love a taste of that nectar from a pretty little flower like you. So remember, girl, when you're flirting around, if you shine those eyes on me. If there's honey in that hive, there's a sting in this old bee. just as high, just can't stay up as long. So why don't you make a beeline to enjoy my company? If there's honey in that hive, there's a sting in this old bee. Now I may not buzz as often or as loud as I used to do, but I'd love a taste of that nectar from a pretty little flower like you. So remember, girl, when you flirt around, if you shine those eyes on me. If there's honey in that hive, there's a sting in this old bee. Now, if there's honey in that hive, there's a sting in this old bee. En dat was ook de titel Sting in This old Bee, Hank Thompson op zijn cd Seven Decades. Ja, en, Hank Thompson is, is al een man die toch al een aantal jaren meedraait. Hè? Seven Decades wil zeggen, 35 jaar draait hij al mee in de muziek. En Charlie, Charlie ik weet niet hoe lang dat die precies al meedraait... maar hij bracht in 2004 eh, deze cd uit. Charlie Loven and Friends, hier doet hij het samen met Crystal Gale. I feel you warm beside me Soft as the early morning light Let me hold till all the pain subsides. And when the hurting's all over, like sunshine after all the rain, I'll still be here loving you somewhere just beyond the pain. That same old love that warms your heart can burn away the soul. But I know time can. that won't let go. So lay your head on my pillow. Let me ease the hurt from your mind. I'll love away the sadness of all your troubled times. And when time has turned to ashes, that old oh, yesterday flame, I'll still be here loving you somewhere just beyond the pain. I'll still be. somewhere just beyond the pain. De eerste twee cd's van Kim Ritchie, dat waren pure country cd's. Maar daarna is ze een klein beetje omgeslagen naar... blijft nog wel country, maar toch meer naar de Americana. Deze cd die stamt uit 2002. Eh, ze noemt de cd gewoon Rise. Een van de mooiste nummers, naar mijn mening, is eh, bandje nummer 1, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. Door haar zelf geschreven. En ze heeft het getiteld Girl in a Car. Big wet snow,